Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen? Wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het maar is. Was je nog maar één. even van je leren. Wat ik niet eens meer wil proberen.